Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, sluit niet uit dat het Chinese leger ingrijpt als de protesten verder uit de hand lopen. In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen de groeiende Chinese invloed in de voormalige Britse kolonie. Lam zegt dat ze nog altijd hoopt de situatie zelf te kunnen oplossen. President Trump waarschuwt Turkije dat het land geen misbruik mag maken... van de aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië. Anders zal ik de Turkse economie vernietigen, schrijft Trump op Twitter. Het doelt op de kans dat Turkije het vertrek van de Amerikanen aangrijpt... om de Koerden in Noord-Syrië aan te vallen. De politiemedewerker die vorige week in Parijs vier collega's doodstak... had een USB-stick met persoonlijke gegevens van tientallen agenten... meldt de Franse krant Le Parisien. Op de stick zouden ook propagandavideo's van IS staan. Het is niet bekend of hij de informatie over collega's heeft gedeeld. De man werd na zijn daad door politiekogels gedood. In Duitsland is een man in een gestolen vrachtwagen ingereden op stilstaande auto's bij een verkeerslicht. Daarbij raakten 16 mensen gewond, van wie één ernstig. Het gebeurde in Limburg aan der Laan, een stadje in de deelstaat Hessen. De chauffeur is gearresteerd. Het is onduidelijk of hij het met opzet deed of per ongeluk. Staatssecretaris Knops overweegt de renovatie van de Tweede Kamer met een jaar uit te stellen. Eigenlijk zou de verbouwing over een jaar moeten beginnen... maar er zijn verschillende redenen om dat uit te stellen, schrijft Knops aan de Kamer. Zoals de stikstofproblematiek, de gewenste uitbreiding van het aantal werkplekken... en het geschikt maken van de tijdelijke huisvesting. Het weer, op veel plaatsen regen, maar vanuit het westen wordt het droog. Hier en daar komt de zon tevoorschijn, maar later in de middag en vanavond vallen er weer buien. Er staat een stevige westenwind en het wordt 15 tot 17 graden.